uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de verwachte regen- en windstoten gaan veel vluchten van en naar Schiphol de komende dag niet door. Volgens de luchthaven is er tussen 9 uur ochtends en 3 uur middags zeer beperkt vliegverkeer. Dat geldt zowel voor vertrekkende als aankomende vluchten. Hoeveel vluchten in totaal geannuleerd worden is nog onduidelijk. Reizigers krijgen het advies om van tevoren de actuele reisinformatie te controleren. Ook op het spoor wordt rekening gehouden met het slechte weer. De NS zegt dat er tussen Zaandam en Alkmaar minder treinen rijden. Georgië en Oekraïne hebben een diplomatieke ruzie over de Georgische oud-president Saakashvili. Die zit in een gevangenis in Georgië vanwege vermeend machtsmisbruik tijdens zijn presidentschap. Maandag verscheen hij tijdens een videoverhoor ernstig verzwakt voor de camera. Hij is naar eigen zeggen 60 kilo afgevallen. Daarom heeft het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken... de ambassadeur van Georgië op het matje geroepen. Saakashvili heeft een Oekraïens paspoort. President Zelensky wil daarom dat Saakashvili naar Oekraïne komt voor medische zorg. Afgelopen maandag was wereldwijd de warmste dag ooit gemeten. Dat melden Amerikaanse deskundigen. De gemiddelde temperatuur op aarde was 17,1 graden. Het vorige record was 16,92 graden en stamte uit 2016. Op verschillende plekken in de wereld is het erg heet. In de Verenigde Staten en ook in delen van China is, hebben ze te maken met een hittegolf. In het noorden van Afrika zijn temperaturen van bijna 50 graden gemeten. De Nederlandse hockeymannen hebben opnieuw de Pro League gewonnen. In een af en toe verhit duel wonnen de mannen met 4-2 van België. Eerder op de avond wonnen ook de Nederlandse vrouwen van België met 2-1. Zij kroonden zich vorige maand al tot winnaar in de Hockey Pro League. Het weer, de wind neemt in kracht toe en het regent stegend door. De komende ochtend worden windstoten verwacht tot 100 km per uur...